uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Turkse president Erdogan zegt dat de zelfmoordaanslag gisteravond in Gaziantep... waarschijnlijk het werk was van islamitische staat. De aanslag werd gepleegd tijdens een Koerdische bruiloft. Zeker 50 mensen kwamen om het leven, bijna 100 raakten gewond. Gaziantep ligt in het zuiden van Turkije, niet ver van de Syrische grens. In een huis in Winschoten in Groningen is een bejaarde man doodgevonden. De politie denkt dat hij door geweld om het leven is gekomen. Volgens RTV Noord is het een man van 82 die alleen woonde. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd en gaat ook buurtbewoners ondervragen. De kans is groot dat Ruud Gullit de komende dagen wordt gepresenteerd als assistent bondscoach bij het Nederlands elftal. Hij volgt dan Dick Advocaat op, die sinds mei assistent was en bij slechts drie wedstrijden van Oranje op de bank zat. Tot ieders verbazing vertrok Advocaat deze week naar het Turkse Venerbatje, waar hij als trainer aan de slag gaat. De VS heeft Rusland gewaarschuwd dat de Amerikaanse troepen in Noord-Irak zich zullen verdedigen als ze zich bedreigd voelen. Dat heeft de Amerikaanse commandant in Syrië en Irak gezegd tegen CNN. De waarschuwing volgt op een bombardement van donderdag op de Syrische stad Hasaka. daar zitten ook Amerikaanse troepen die de Koerdische rebellenbeweging IPG daar ondersteunen. In Maastricht is vannacht opnieuw een auto uitgebrand. Sinds begin vorig jaar zijn er al meer dan 70 autobranden geweest in de stad. De meeste bleken aangestoken. In april werden nog vier mensen opgepakt voor de brandstichtingen... maar twee van hen zijn al vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Het OM heeft een beloning van 5000 euro uitgeloofd voor de gouden tip. Het weer wisselvallig met veel bewolking, buien en plaatselijk onweer. wordt 18 tot 20 graden en er waait een stevige wind. Vanmiddag en vanavond is het wat droger. Morgen verandert te weinig. Vanaf dinsdag is het wel heel zomers met veel zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden-Oost. 4 kilometer bij werkzaamheden. De vertraging zo'n 10 minuten. Ook 10 minuten extra reistijd op de A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Utrecht. De file is 5 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij knooppunt Battenverdorp 4 kilometer.